12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een spookrijder heeft op de A18 bij het Gelderse Weel... een ernstig ongeluk veroorzaakt... waar in totaal drie auto's bij betrokken waren. Daarbij is één persoon om het leven gekomen... en een ander zwaar gewond geraakt. Politie, ambulance en brandweer zijn ter plaatse. De snelweg bij de afrit Doetinchem-West... is urenlang afgesloten geweest voor al het verkeer. De voormalige chef van de Venezolaanse inlichtingendienst is in Spanje gearresteerd. Hugo Carvajal wordt door de VS gezocht... wegens mogelijke betrokkenheid bij drugshandel. Carvajal was chef van de inlichtingendienst in Venezuela... onder Hugo Chavez, de voorganger van de huidige president Maduro. Een maand geleden verliet hij plots Venezuela en ging naar Spanje... waar hij familie heeft wonen. Bij een woningbrand in Rotterdam is een bewoner van 27 om het leven gekomen. Het vuur brak vanmiddag uit en verspreidde zich over drie verdiepingen. De man was in paniek naar beneden gesprongen en daarbij zwaar gewond geraakt. Hij overleed later op de avond. Duizenden Serviërs hebben in de hoofdstad Belgrado gedemonstreerd tegen president Alexander Vucic. De demonstranten eisen het vertrek van Vucic en meer democratie en vrije verkiezingen. De spanning liep deze week op toen regeringsgezinde media en functionarissen de oppositie ervan beschuldigden met geweld de macht over te willen nemen. In de Eredivisie won Ajax vanavond met 6-2 van Excelsior. Huntelaar scoorde een hattrick. Puntje van zorg is Ajax-speler Frenkie de Jong... die met een hamstringblessure het veld moest verlaten. Onduidelijk is of hij dinsdag kan spelen in de returnwedstrijd... tegen Juventus in de Champions League. AZ-ADO eindigde in 2-3. Na een tumultueuze slotfase maakte ADO kort voor tijd de winnende goal. Feyenoord-Heracles eindigde in 2-1. En Fortuna Sittard-VVV Venlo werd 1-1. Het weer. Vannacht blijft het bijna overal droog en is het vrij helder. Alleen op de Wadden en in Zuid-Limburg kan nog wat winterse neerslag vallen.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 away. All the people in the place to be. You are now listening to the incredible sound of Mr. Cavistelli DJ. Cavistelli. And this is my house. I love you so much. Have a little nightcap. Line me up. Tell me if you like that. Then come right back. Have a little nightcap. Light me up. up. like that. We can come right back. Have a little nightcap. Light me up. Tell me if you like that. We can come right back. Have a little nightcap.